Stubenitski met het NOS-journaal. In verschillende steden zijn zware rellen uitgebroken, onder meer in de hoofdstad Athene. Aanleiding is de jaarlijkse herdenking van een jongen van 15... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Dat de herdenking nu uit de hand loopt... komt door sympathisanten van een vriend van de jongen... die in de gevangenis zit en in hongerstaking is gegaan. In Zwolle is een stille tocht gehouden voor de 54-jarige straatmuzikant... die dinsdag bij een supermarkt werd doodgestoken. Ongeveer duizend mensen liepen mee, onder wie de burgemeester... en de vrouw en kinderen van de Bulgaarse straatmuzikant. Veel mensen legden een roos neer bij de supermarkt. De vermoedelijke dader, een jongen van 17, zit vast. Zijn motief is nog onduidelijk. Sint Maarten heeft voorlopig nog geen nieuwe regering. Vier kandidaatministers zijn niet door de screening gekomen, melden verschillende media. Ze worden in verband gebracht met openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en vrouwenhandel. Vorige maand stelde Den Haag strengere eisen aan de screening... na aanwijzingen dat er bij de verkiezingen op het eiland stemmen waren gekocht. De overleden Belgische koningin Fabiola schenkt al haar bezittingen aan het goede doel, melden Belgische media. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. De erfenis gaat naar het hulpfonds van de koningin, een sociaal fonds voor minder bedeelden. Dat betekent dat haar familie niets erft. Fabiola was de tante van de huidige koning Filip en overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. In de eredivisie hebben de vier koplopers allemaal gewonnen. PSV won zijn uitwedstrijd tegen FC Dordrecht met 3-1. Ajax won thuis met 5-0 van Willem II. En eerder op de avond won Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Excelsior met 5-2. En de nummer 4 van de eredivisie AZ won thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles. De vijfde wedstrijd in de eredivisie, Cambuur-NAC, eindigde in 0-1.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 To Sound, Sound, Sound. DJ Superstar. Chiavistelli. This is My House, the radio show. have it. Every time, anywhere, like. your house, and your house is nine nine nine nine nine nine nine. Can you feel it? Can you feel the bass? Come on, feel it with me. Come on now. And the bass is the groove that makes us move. We need the bass. We can't exist without the bass. So can you feel it? Can you feel it? Are you out there still with me?